Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Noord-Engeland het water op veel plekken razendsnel. De Britse weerdienst waarschuwt voor overstromingen in meer dan 400 plaatsen. In York worden ouderen en gehandicapten uit 2200 woningen geëvacueerd. Naar schatting 10.000 huizen zitten zonder elektriciteit vanwege de wateroverlast. Het leger is ingeschakeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. In een asielzoekerscentrum in Arnhem is vanavond een vechtpartij geweest waarbij 15 tot 20 mensen betrokken waren. Vier mensen zijn voor behandeling of controle naar het ziekenhuis gebracht. De vlam sloeg even na 10 uur de afgelopen avond in de pan. wat de precieze aanleiding is, is onduidelijk. De politie heeft drie mensen aangehouden en onderzoekt de zaak. Wat voor nationaliteit de vechtersbazen hebben is ook niet bekend. De strijdende partijen in Jemen lijken zich niets aan te trekken van het bestand dat kort geleden werd gesloten. Bij gevechten tussen het regeringsleger en Houthi-rebellen zijn gisteren enkele tientallen doden gevallen, onder wie acht burgers. Beide partijen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. De ergste confrontaties waren bij de stad Thais. De rebellen belegeren de stad en laten geen humanitaire hulp door, zegt de regering. De strijd in Jemen heeft al zeker 6000 mensen het leven gekost. Louis van Gaal stopt mogelijk als trainer van Manchester United. Zijn ploeg verloor gistermiddag voor de vierde keer op rij en dat leidt tot veel kritiek. Van Gaal wacht af of zijn club nog achter hem staat. Zo niet, dan houdt hij mogelijk de eer aan zichzelf. Hij verwacht wel dat hij maandag nog bij de wedstrijd tegen Chelsea is. Het weer bewolkt, maar wel overwegend droog. Minima rond 9 graden. Overdag ook veel bewolking en een stevige zuidwestelijke wind. In het noorden wat regen of motregen. In het zuiden soms wat zon. En het wordt een graad of 12. Maandag is het droog met wat meer zon. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. En jij beleeft het.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 Dan stuur je allemaal fijne dagen en...